One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense. Each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor.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 out, that's fine, and the bidding is done. Everything's sold, and I'll leave one by one. The auction is over, and left in that room is now worn down piano. Still a bit out of tune. Oh, the day long ago when the crowds came around, three that piano ring out with sound, but the crowds have all gone, and the symphony's through.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan beraden wat je zegt zelf als ik je vertel dat ik op je van, maar ik kan veel beter zwijgen.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 Eind september moet de troepenzending zijn afgerond. In Mexico vechten drugsbenders al jaren met elkaar om de beste smokkelroutes naar de VS. De drugsoorlog heeft dit jaar tot nu toe zo'n 7000 levens geëist. De Raad van Commissarissen van Organon heeft het besluit om bijna 2200 mensen in Os te ontslaan afgekeurd. Het ontslagbesluit gaat volgens de commissarissen in tegen het belang van de onderneming en de werknemers... en tegen het algemeen belang van Nederland en de regio Os. Het moederbedrijf MSD heeft de toestemming van de commissarissen nodig om te kunnen reorganiseren. Op een rommelmarkt in Madrid zijn 13 mensen gewond geraakt. Een Spanjaard van 50 raakte de macht over het stuur kwijt en reed met zijn auto het marktterrein op. Hij reed verscheidene kramen omver voordat zijn auto tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Vermoedelijk was de man onwel geworden, maar het kan ook zijn dat de rem van zijn auto defect was. De rommelmarkt in Madrid, de Rastro, is de grootste en bekendste van Spanje en trekt elke zondag duizenden bezoekers. De Amerikaanse tennistweeling Bob en Mike Bryan heeft in het dubbelspel een record gevestigd. Ze wonnen in Los Angeles hun 62ste ATP-titel. Dat is er één meer dan het legendarische koppel Todd Woodbridge en Mark Woodford uit Australië in hun carrière haalden. De Bryans speelden hun 100ste dubbelfinale. Het record van de Woodies leek wel de Mount Everest toen we begonnen. Heel speciaal om dat te verbreken, zei Mike Bryan. Mark Woodford feliciteerde de Bryans persoonlijk met de bereikte mijlpaal. Het weer. In, het wordt vannacht zo'n 12 graden. Overdag buien. Later wordt het in het westen droog en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het...